Drie uur. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister Henners gaat ervan uit dat de Verenigde Staten betrokken blijven bij de NAVO. Ze zei dat vooruitlopend op de beëdiging van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten later vandaag. Trump twijfelde tijdens zijn campagne openlijk aan het nut van de NAVO. Hij zei dat Europese landen die financieel te weinig bijdragen... niet langer kunnen rekenen op onvoorwaardelijke Amerikaanse steun. Hennis erkent dat Europese landen meer moeten doen... maar een wereld zonder NAVO is ondenkbaar, zei ze. Tegen de Rotterdamse drugsbaron Henk E. is 16 jaar cel geëist. Hij zou enkele grote drugstransporten vanuit Zuid-Amerika naar de Rotterdamse haven hebben georganiseerd. Ook zou hij hebben samengewerkt met de van corruptie verdachte douanier Gerrit G omdat er te weinig bewijs is dat E opdracht zou hebben gegeven voor een liquidatie, eiste het OM geen levenslang. Zijn stiefzoon zou daar wel bij zijn betrokken. Tegen hem werd daarom 15 jaar cel geëist. En een zoon van Henk E. hoorde voor betrokkenheid bij drugshandel 12 jaar cel eisen. Reddingswerkers hebben acht overlevenden onder wie twee kinderen gevonden in het Italiaanse hotel dat woensdagavond door een lawine werd getroffen. Ze leven en we hebben met ze gesproken, zei de brandweer. Vanwege de sneeuw in combinatie met oplopende temperaturen is het risico op nieuwe lawines groot. Zeker vier mensen hebben de lawine niet overleefd. Bij koekjes- en chocoladefabrikant Verkade in Zaandam verdwijnen 87 banen. Dat is bijna een derde van de 296 banen bij de fabriek. Ook krijgt een aantal medewerkers een andere functie. Volgens het bedrijf is de maatregel onvermijdelijk om internationaal concurrerend te blijven. Verkade heeft in 13 landen fabrieken. De komende weken praat Verkade met de ondernemingsraad en de vakbonden over een sociaal plan. Het weer op veel plaatsen zon, alleen in het noorden meer wolkenvelden. Het is vanmiddag 1 tot 4 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Short. Are you ready to boogie? Are you ready to dance? Are you ready to get on down to the funky disco sound? Maximize boogie factor. Intensify funkiness. Prepare to be discotized. What we're gonna do right here is go back, way back, to the time when people used to get on down and boogie to the beat. So everybody get funky. ZFM.